van 12 uur. De politie in Brussel zoekt een rugzak waar mogelijk explosieven in zitten. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Het is de rugzak die de terrorist Osama Krayem bij zich had... op een metrostation in Brussel. Krayem werd gisteren opgepakt bij een grote politieactie. Ook Mohamed Abrini werd aangehouden. Hij bekende vandaag dat hij de man met het hoedje is. Een derde terreurverdachte is nog spoorloos. De politie is bang dat hij ergens in Brussel verscholen zit... en de rugzak met explosieven bij zich kan hebben. Bij de voormalige Lycra-fabriek van Dupont in Dordrecht is tientallen jaren onveilig gewerkt. Dat meldt een vandaag. De redactie kent tientallen vrouwen die mogelijk daardoor miskramen en vruchtbaarheidsproblemen hebben gekregen. De vrouwen werkten zonder handschoenen of mondkapjes met de giftige stof DMAC. Dupont wist in 1980 al dat het personeel hiertegen beschermd moest worden. Volgens het bedrijf hebben de vrouwen nooit gezondheidsproblemen gemeld. In de eredivisie hebben Ajax en PSV vanavond hun wedstrijd gewonnen. Ajax won moeizaam met 1-0 bij Cambuur en PSV versloeg thuis Willem II met 2-0. Beide doelpunten vielen toen PSV met 10 man speelde, omdat Arias uit het veld was gestuurd. Ajax blijft koploper met twee punten voorsprong op PSV. Verder verloor Excelsior thuis met 3-1 van Heracles en eindigde Vitesse ADO Den Haag in 2-2. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft koploper Barcelona opnieuw verloren. Uit bij Real Sociedad werd het 1-0. Vorige week verloor Barcelona al van Real Madrid. Door de twee nederlagen lijkt het slot van de Spaanse competitie toch nog spannend te worden. Met nog vier wedstrijden te gaan staat Atletico Madrid drie punten achter en Real Madrid vier. Het weer. In het zuidwesten valt soms regen. Vannacht komt die regen verder het land in. Morgen trekken de buien weg en klaart het op.